Drie uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Panama Papers hebben wereldwijd al meer dan een miljard euro aan boetes... en achterstallige belasting opgeleverd. Dat schrijft Trouw, drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers. De miljoenen documenten staan vol met gegevens over belastingontwijking. Nog altijd lopen er volgens Trouw honderden onderzoeken naar geld... dat is weggestopt in belastingparadijzen... In Nederland is tot december 8 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgehaald... op basis van de Panama Papers. Bij een schietincident in Meidrecht is een vrouw om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Volgens RTV Utrecht was het incident in een huis in een woonwijk. De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft in en rond Meidrecht gezocht met onder meer een helikopter. President Moreno van Ecuador zegt dat Wikileaks-oprichter Julian Assange... de voorwaarden van zijn asiel heeft geschonden. Welke voorwaarden dat zijn, heeft Moreno niet gezegd. Assange woont al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen. President Moreno zei dat de privéfoto's van hem en zijn gezin... zijn verspreid via sociale media. De regering van Ecuador denkt dat Wikileaks de foto's naar buiten heeft gebracht... De klokkenluiderswebsite ontkent en denkt dat de president boos is... omdat hij wordt beschuldigd van belastingontduiking. De griepepidemie in Nederland is voorbij, meldt onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie heeft 14 weken geduurd. Van een epidemie is sprake als twee weken lang... meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griep bij de huisarts melden. Dat was dit seizoen voor het eerst op 10 december. Het weer. Vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden.